Ik ben Ties en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft Iran aangevallen. Tientallen straaljagers hebben nucleaire installaties en de legertop onder vuur genomen. Een hoge Iraanse generaal en twee kernwetenschappers zouden zijn gedood. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om te voorkomen dat Iran atoombommen in handen krijgt. Premier Netanyahu noemt het een bepalend moment voor de geschiedenis van zijn land... vertelt correspondent Nasra Habiballah. Eerder wees hij er ook al op dat Iran in rap tempo eh, lange afstandsraketten produceert... die overal in Israël kunnen komen. Dat ook dat programma eh, vernietigd moet, moet worden. En hij zegt ehm, dat kunnen we niet overlaten aan de volgende generatie. Want hij zegt als we nu niet handelen, ja, dan is er wellicht geen volgende generatie. Netanyahu zei ook dat dit alleen nog maar de openingsaanval was. De hoogste leider van Iran heeft op zijn beurt gezegd dat Israël kan rekenen op een zware straf. Opnieuw een treinstaking vandaag. In het noorden en zuiden leggen NS-medewerkers het werk neer voor een betere CAO. In Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland rijden de treinen enigszins normaal. In alle andere provincies niet of nauwelijks. President Trump mag de Nationale Garde, oftewel een onderdeel van het leger... voorlopig blijven inzetten tegen demonstranten in Los Angeles. Een rechter had dat verboden, maar een hogere rechter heeft een streep door dat verbod gezet. In L.A. wordt al dagen geprotesteerd tegen het oppakken en uitzetten van migranten. Slechts 90 van de 342 gemeenten hebben een hitteplan. En dat terwijl de warmte een grote doodsoorzaak is in de zomermaanden. Er bestaat er wel een nationaal hitteplan, maar ook gemeenten moeten goed voorbereid zijn, zegt het Rode Kruis. De kracht van een lokaal hitteplan is dat je dan echt lokale acties kunt ondernemen, omdat lokale mensen, zoals de GGD, zoals het Rode Kruis, precies weten waar de meest kwetsbare mensen in de meest kwetsbare situaties zich bevinden. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld adviseren om een sportevenement te vervroegen of af te blazen, of mensen die buiten werken eerder te laten beginnen.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 Israël heeft vannacht een grote aanval uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren gericht op nucleaire complexen en op prominente functionarissen. Het Israëlische leger zegt dat Iran dichter bij de ontwikkeling van een atoombom was dan ooit. De Iraanse Ayatollah Khamenei zweert wraak en zegt dat Israël een bitter en pijnlijk lot wacht. Driekwart van de Nederlandse gemeenten heeft geen lokaal hitteplan, waarschuwt het Rode Kruis. Sinds 2010 is er een nationaal hitteplan, maar ook lokaal zijn zulke richtlijnen zinvol. Opnieuw is er een grote staking bij de NS. Op veel trajecten in het noorden en zuiden van het land rijden geen treinen. Op andere trajecten kunnen treinen uitvallen of vertraagd zijn. Het weer, het wordt zonnig en warm bij 28 tot 32 graden. Vanavond in het westen en zuidwesten kans op onweer. ZFM. ZFM. I'm trying to call home all of my change I spent on you.